Aflevering 7 alweer. En dat alles op deze laatste vrijdag alweer van deze week. 18 februari 2011. Deze week in de lijst 15 stijgers, 3 zittenblijvers, 19 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Na 19 weken dan uit de lijst verdwenen Bruno Mars, Just The Way You Are. Ina met 10 minutes na 17 weken en 13 weken voor Nelson, She's Gone snelste stijgers deze week Diddy Dirty Money, Coming Home en de Neon Trees met Animal bij de zeven plaatsen. Snelste dalers die gaan er ook zeven. Rihanna, Who's That Chick en Robbie Williams met A Shame. Langs genoteerd, dat zijn er ook weer twee. Pink, Rachel Glass en eh, Robbie Williams, Carly Barlow en A Shame bij de 17 weken in de lijst. 18 februari staat vaak in de geschiedenisboeken, onder andere in 1913. Pedro Las die is eh, gedurende minder dan een uur president van Mexico. 1977 de eerste Space Shuttle. Die maakte een vlucht op de bovenkant van een Boeing 747. En 18 februari van 2010 een groep militairen pleegt in Iran een eh, staatsgreep tegen de regering en vestigt een militaire Utah.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 You push me. I don't have the strength to resist or control. plaat van Brandon Flowers. En dan denk je, die stem, die stem, waar ken ik die van? En dat waren inderdaad The Killers. Hij was eh, de frontman zeg maar, van The Killers, waar we al een tijdje niks meer van gehoord hebben. Ik weet dat ze een pauze ingingen gingen lasten, maar hoe lang die precies nog duurt, dat is even de vraag. Dit was in ieder geval Brandon Flowers en Only the Young, alweer 11 weken in de lijst. Blijft zitten op nummer 17. De tweede uur van de hitlijst van Europa begonnen met Maroon 5 en Never Gonna Leave This Bed. In de vierde week gaan zij van 23 omhoog naar nummer 18. In het vorige uur kwam die al twee keer voorbij. Eén keer met Shame, één keer met Hard and I. En nu uh, één keertje met de hele groep. Robbie Williams en zijn vrienden van Take That en de single The Flood. Er staat vijf weken in de lijst en gaat van 21 omhoog naar nummer 15. shouting love at the world. Vrijdagmiddag 8 minuten voor half 5. Je radio staat op CFM. Leuk dat je erbij bent. Dit is de Euro Breakdown. De 40 beste platen van Europa. Die komen hier altijd voorbij. En een daarvan die is dus van Britney Spears. Hold It Against Me staat 6 weken in de lijst. Vorige week op 18. Deze week doet ze beter. Ze gaat 5 plaatsen omhoog naar nummer 13. En daarvoor Take That en The Vlad ook 5 weken in de lijst. Van 21 eh, omhoog naar nummer 15. Slaan we er eentje over. Die is van eh, Silo Green. It's Okay. Die zakt namelijk van 9 naar 12. En B.O.B. die is eh, goed bezig. Don't Let Me Fall. Nou, dat doet hij ook niet, want in de zevende week gaat hij gewoon omhoog.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 Don't let me fall. Don't let me fall. They say what goes up must come down, but were to drop me, then I'd fall out the sky. I don't really know why I'm here. I guess I'm just here for the ride. I swear it feels like I'm dreaming. It's vividly defined. Yeah. So call me whatever you want. Yeah. Title me whatever you like. Yeah. But let's get one thing straight. Yeah. You know my name, so yeah. I run this town when I'm on this mic.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 Die gaan we dan ook gewoon even snel allemaal meenemen. Want de Black Eyed Peas, Just Can Get Enough van 30, Econ Angel 29. 28 is voor Chris Brown, yeah yeah yeah. Katy Perry Fireworks 27, Bob Sinclair Jean Paul TikTok op 26, Diddy Dirty Money Coming Home op 25... Roger Sanchez, Far Movements Together. In hun zevende week al, hè? twee plaatsen zakken naar beneden. Robbie Williams, Kerry Barlow, Shame op 23. Michael Jackson, Akon, Hold My Hand op 22. En 21, Robbie Williams, Hard at eye. Cash How We Are You Are vinden we dan op 20. De Neon Trees en Animal horen bij de snelstijgers in de vierde week namelijk naar 19. Moon 5, Nebuchadnezzar Leave This Bed in de vierde week van 23 naar 18. Op 17 blijft staan Brandon Flowers, Only The Young... Shakira en staat 9 weken in de lijst, zak van 11 naar 16. Take That and The Flood in de 5 week van 21 naar 15. Maroon 5, Give a Little More staan 12 weken in de lijst van 8 zakken ze naar 14. Van 18 naar 13 in de 6e week. Britney Spears, Hold It Against Me. Sheila Green, It's Okay, staat 8 weken in de lijst, komt van 9, staat nu op 12. B.O.B. hoorde je Don't Let Me Fall. In de 7e week eh, gaat hij van 14 omhoog naar 11. Dan gaan wij de top 10 in. Dat doen we op uh, anderhalve minuut voor half vijf op vrijdagmiddag. Tenzij je natuurlijk de herhaling zit te luisteren hè, van de Euro Breakdown. Hij wordt herhaald, jawel, op zaterdagavond tussen 7 en 9. Dan komt alles gewoon nog een keertje voorbij. Dus mocht je wat gemist hebben, we doen het gewoon zaterdagavond nog een keer. Hè. Normaal vrijdag 3, 5, zaterdag 7, 9. De 40 beste platen van Europa. En deze hoort er ook bij. Deze van Pink. Zes weken in de lijst al. Van 12 omhoog naar 9. Fucking perfect. That's Welcome to my silly life. Mistreated this place. swallow the fear The only thing I should be drinking is an ice cold beer So cool in line and we try, try, try But we try too hard and it's a waste of my time Done looking for the critics cause they're everywhere They don't like my jeans, they don't get my hair Exchange ourselves and we do it all the time Why do we do that? Why do I do that? Why do I do that? Yeah! duiken de top 10 in en dat doen wij met Pink en Fucking Perfect op nummer 9. ZFM, Westkust, weerbericht. Na een nacht met temperaturen rond het vriespunt is het op deze vrijdag weer overwegend grijs en bewolkt. Het blijft wel droog en een windje komt uit het oosten. temperatuur die eh, stijgt naar een maximaal 5 graden. Die 5 graden zijn we nu al voorbij hoor. Het wordt alweer kouder buiten. Want vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en en eh, enkele opklaringen. Het blijft droog en bij een matige oost- tot zuidoostelijke wind daalt de temperatuur naar 2 graden onder het vriespunt. Morgen zijn er dan weer wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook wel de zon hoor. Het blijft droog en het wordt in de middag maximaal 6 graden. De wind die waait uit zuidoosten, aan zee vrij krachtig. Zaterdagavond, zondagnacht dan weer overwegend bewolkt en blijft droog. In de zuidoostelijke wind daalt de temperatuur naar waarde rond het vriespunt. Zondag dan over weer eerste bewolking weer en op wat uh, na blijft het eh, over het algemeen wel droog. De wind die waait meest matig uit zuidoost en temperatuur stijgt naar maximaal 6 graden. Zondag op maandag, het begin van een nieuwe week, dan klaart het op. En bij een matige oost tot zuidoostelijke wind daalt de temperatuur dan naar ongeveer 2 graden boven het vriespunt. Gaan we even kijken wat ANWB ons te melden heeft. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB files in de Randstad. Op dit moment op de A1 staan drie files. Amsterdam richting Amersfoort. Bij Blarikum 5 kilometer. Bij afrit Puntschoten 4. En bij Amersfoort Noord 2 kilometer. Op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Breukelen en Knoop het Oude Rijn 8 kilometer file. A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk 2. A10 Ring West richting Zaanstad bij knooppunt Koenplein 3 kilometer file. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam Centrum is de afrit dicht. Op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen afrit Den Dolder en afrit Maan staat 3 kilometer. En dat was het. Het ritme van Zandvoort. Short van Dam. Ladies gaan verder met de hits van Europa. Wie komt daar naar binnen? Hey Albert-Jan, wat kom je doen? de Dance Charts had hij hit na hit Martin Solveig. En dit is de eerste voor het echte grote publiek samen met Dragonhead en de single Hello. In de vijfde week gaan ze ook vijf plaatsen omhoog van 13 omhoog naar nummer 18. Op weg naar de nummer 1 van Europa, daar zitten nog eh, vijf platen voor, voor die nummer 1. En eentje die is van... Eh, soft lips. Yeah, you know word of mouth. The square root of 69 is eight something, right? Cause I've been trying to work it out. Ah, good weed, white wine. Uh, I come alive in the nighttime. Yeah, okay, away we go. Only thing we have on is the radio. Oh, let it play. Say you gotta leave, but I know you wanna stay. You just waiting on the traffic jam to finish, girl the things that we could do in 20 minutes, girl. Say my name, say my name. Wear it out. It's getting hot, crack a window, air it out. I could get you through a mighty long day. Soon as you go, the text that I write is gonna say. hoogste notering voor Rihanna, die vinden we op nummer 5. En dat is zij. Eh, What's My Name. In 9 weken staat ze daarmee nu in de lijst van Europa. Van 7 omhoog naar nummer 5. En daarvoor hoorde je Pixelot en Jason Derulo. En Coming Home staat 11 weken in de lijst van 4. Zakken die wel naar nummer 6 toe. Steeds verder omhoog, steeds dichter bij de nummer 1 van Europa. En vanmorgen stond hij waarschijnlijk te pruttelen in de huiskamers in Zandvoort. Nu dan de ingrediënten. Milk en sugar. Hé, hey, na na na. I want with you. Everything that you need, everything that you want, I'm on a hundred, wanna stunt with you. From the window to the wall, gotta give you my all. Winter or the summertime, when I get you on the springs, I'ma make you fall. You got that body that made me wanna get up on the floor just to see you dance. And I love the way you shake that ass. Turn around and let me see them pants. You stuck with me, I'm stuck with you. Let's find something to do. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight. mogen wij toch van geluk spreken dat wij dan in eh, Europa wonen en niet in Amerika. Want dan is het natuurlijk allemaal piep, piep, piep. Dat mag allemaal niet op de radio. Hier draaien we gewoon helemaal. Enrique Iglesias en Ludacris, Tonight I'm Fucking You. Op weg naar boven, op weg naar de nummer 1 van Europa komen we er één tegen. En die is van Adele. see Stokely tweede zittenblijver van deze week vinden we ook op nummer 2. En die is van Adele, Rolling in the Deep. En de snelle rekenaars die weten het dan al. We hebben er nog uh, één te gaan. En één zittenblijver ook nog eens. Net als vorige week Duffy. Negen weken lang nu alweer in de lijst van Europa. Nog steeds, nog steeds de beste van allemaal. van 2 naar 1. En deze week blijven ze gewoon lekker bovenin zitten. Duffy. En dan zingen we wel, wel, wel. Dat was hem, de Euro Breakdown alweer. Aflevering 7 van de 21ste jaargang. Adela, Rolling in the Deep en Rick Iglesias en Ludacris Tonight and Fuck You.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 Het aantal aannemers dat failliet ging steeg van iets meer dan 400 in 2008 tot ruim 800 vorig jaar. Daaronder waren zowel grote als kleine bouwbedrijven. De problemen worden de komende maanden waarschijnlijk nog groter doordat de prijzen van grondstoffen stijgen. Zowel kozijnen, stenen als staalconstructies worden duurder. Koningin Beatrix wordt zwaar gecensureerd in haar kersttoespraken. Dat zei de theoloog en dichter Huub Oosterhuis, een vertrouweling van de koningin, in het EO-programma Blauw Bloed. In haar laatste kersttoespraak toonde de koningin zich erg bezorgd over het huidige maatschappelijke en politieke klimaat in Nederland. Ze had verder willen gaan, maar deed dat niet omdat de PVV het er niet mee eens zou zijn, zei Oosterhuis. Volgens hem worden de uitspraken van Beatrix over beschaving, solidariteit, wederzijds respect en tolerantie met argusogen gevolgd door het kabinet en met name de PVV. De RVD wil op de opmerkingen van Oosterhuis geen commentaar geven. Voor het eerst heeft op het internationale filmfestival van Berlijn een Iraanse film de Gouden Beer gekregen. De prijs voor de beste film ging naar het familiedrama Nadar en Simin, A Separation. Daarin staat een huwelijkscrisis centraal, maar ook de maatschappelijke en politieke problemen in Iran worden aan de kaak gesteld. De film kreeg ook de prijs voor beste acteur en beste actrice. Regisseur Faradi is een van de weinige Iraanse filmmakers die in het buitenland hun werk mogen vertonen. Het festival in Berlijn had ook een Nederlands tintje. De film Slaafkrankheid van de Duitse regisseur Keuler kreeg de zilveren beer voor beste regie. In die film speelt Pierre Bokma de hoofdrol.